September song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 September employ.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 op internet. www.zfmzandvoort.nl from me. distance away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really Thank you.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 曾经。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 Met een videoscheidsrechter zou het aantal correcte beslissingen stijgen van 93 naar 99 procent. In Nederland heeft de KNVB de laatste seizoenen al getest met het technologische hulpmiddel, waarmee beslissingen op het veld teruggekeken kunnen worden. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam kan weer nieuwe patiënten behandelen op de intensive en medium care. Er was een opnamestop vanwege een ziekenhuisbacterie die moeilijk te bestrijden was. Maar die is onder controle. De intensive care is weer in gebruik en daardoor kan ook de spoedeisende hulp weer normaal functioneren. Na een laatste onderzoek gaat morgen ook de medium care weer open. Bedrijven die het zogenoemde zelfmoordpoeder verkopen... leveren dat niet meer aan particulieren. Dat meldt RTL Nieuws na een rondgang langs aanbieders. Aanleiding is de dood van de 19-jarige vrouw uit Uden... die vorige maand zelfmoord pleegde met het poeder. Het middel wordt gebruikt in de levensmiddelen- en metaalindustrie en kan nu alleen nog door bedrijven worden gekocht. In de eredivisie heeft ADO Den Haag de uitwedstrijd tegen Excelsior gewonnen. De Rotterdammers kwamen in eigen huis op voorsprong, maar door twee doelpunten van Johnson won ADO uiteindelijk met 2-1.